Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. De euro geldt aan de Griekse banken, maar er is nog wel ruimte om dat besluit te herzien als dat noodzakelijk is. Dat heeft de ECB bekendgemaakt. In de afgelopen week is het verleende steungeld opgelopen tot ongeveer 90 miljard euro. Het plafond lijkt nu bereikt. Met het steungeld worden de Griekse banken overeind gehouden. Die hebben dringend geld nodig, omdat de Grieken massaal pinnen. Afgelopen dagen haalden de Grieken al miljarden van de bank, voor het geval het echt misgaat. De Griekse banken houden vanmiddag crisisoverleg, dat meldt persbureau Reuters. De Griekse minister Varoufakis gaat de situatie van de banken bespreken met de president van de Griekse Centrale Bank. Mogelijk besluiten ze dat morgen de banken dicht blijven. Tegen de BBC heeft de minister van Financiën gezegd dat de Duitse bondskanselier Merkel de sleutel in handen heeft voor de politieke onderhandelingen. Een crisis of geen crisis, Nederlanders gaan nog steeds naar Griekenland. Of er nou wel of geen geld uit de pinautomaten komt. Toeristen stappen met een gerust hart in het vliegtuig naar Griekenland. Althans, dat zeggen ze tegen de NOS. Niet alleen reisbureaus komen met zulke geruststellende berichten. Ook de toeristen die er al zijn zeggen tegen de NOS weinig te merken van de financiële crisis. Fans van T. Lau nemen vandaag in Paradiso afscheid van de voorman van The Scene. Lau overleed dinsdag op 62-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het afscheid is sober, zonder toespraken en zonder optredens van andere artiesten. Ook de aankleding van Paradiso is rustig gehouden. De sfeer is rustig en verstild, twitteren fans. Het weer nog, het is overwegend bewolkt. En vooral ten noorden van de grote rivieren valt nu en dan regen, regen of motregen. Morgen zijn er eerst nog veel wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Later op, later op de dag breekt de zon geregeld door en het wordt dan 20 tot 24 graden.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 said I'm glad that you're around. Oh, son, it's so strange to hear and see that someone so that you know me. Somehow life is just too short for us to never be in touch. Oh, and that's why I wanna tell you that I love you very much.